Drie uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het hulpschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië 170 migranten uit zee opgepikt. Onder hen zijn veel kinderen, vaak niet ouder dan 15. De migranten probeerden in rubberbootjes de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Het schip is van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee. Die organisaties krijgen veel kritiek. Ze zouden als dienst fungeren en mensensmokkelaars in Libië in de kaart spelen. Volgens de hulporganisaties maken hun reddingen maar een klein deel uit van het totaal aantal reddingen... en kunnen ze niet toekijken als mensen dreigen te verdrinken. De Noorse politie onderzoekt of de aanslag op een moskee gisteren in Oslo een daad van terreur was. De 20-jarige dader wordt verdacht van moord en poging tot moord. Hij drong gistermiddag de moskee binnen en loste vier schoten, waarbij iemand lichtgewond raakte. Daarna werd hij overmeesterd door een moskeeganger. De man zou zijn geïnspireerd door de daden van de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Na zijn daad in Oslo werd bij een onderzoek in zijn appartement... het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Wie de vrouw is en wat er in de woning gebeurd is... wilde de Noorse politie niet zeggen. Een man van 19 uit Amersfoort die gisteravond van de Stichtse brug in het Gooimeer sprong, heeft het niet overleefd. Toen hij na zijn sprong niet meer boven kwam, sloegen vrienden alarm en ging de politie op zoek naar een helikopter, duikers en sonarboten vanochtend werd zijn stoffelijk overschot uit het water gehaald. De Stichtse brug tussen Noord-Holland en Flevoland is ruim 13 meter hoog. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard thuis op het nippertje... een 1-1 gelijk spel binnengesleept. Heracles was in de 59e minuut op voorsprong gekomen... door een doelpunt van Sylvester van der Water. In de 96e minuut kreeg Fortuna na een hensbal een penalty... die werd benut door Mark Diemers. Het weer bewolkt, plaatselijk een bui, maar ook wat zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen meer buien in de kustprovincies. Vervolgens trekken ze langzaam naar het oosten.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 en ze hebben gelijk. keuken Een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk We zitten samen aan de tafel te genieten En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk Nee, vandaag niet hè Woe!